Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks is de afgelopen tijd een beetje bleker geworden. Kamerlid Tovic Dibi zei het gisteravond in zijn eerste debat met fractieleider Jolande Sap. Volgens Dibi zijn de idealen van de partij wat haagser en wat bestuurlijker geworden. Sap zei het doodzonde te vinden wat er vorige week gebeurde rond het lijsttrekkerschap. Ze vindt dat GroenLinks de verdeeldheid achter zich moet laten. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier vertrekt uit de Tweede Kamer. Bij Knevelen van de Brink zei ze dat ze niet opnieuw op de CDA-lijst wil. Ze noemde het een ingewikkelde afweging. Ferrier zat tien jaar in de Tweede Kamer. Samen met Kamerlid Ad Koppian was ze zeer kritisch over de samenwerking met de PVV. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met strengere sancties tegen Iran. Bedrijven die een notering hebben aan de Amerikaanse beurs moeten alle handel of contacten met Iraanse partijen melden. Verder worden tegoeden bevroren van bedrijven die spullen leveren waarmee Iran protesten kan neerslaan. Vandaag is er opnieuw internationaal overleg over het nucleaire programma van Iran. De jeugdwerkloosheid blijft hoog. Volgens de VN-arbeidsorganisatie ILO zit ongeveer 1 op de 8 jongeren in de wereld zonder werk. Dat zijn zo'n 75 miljoen mensen. In de Europese Unie is de jeugdwerkloosheid hoger dan gemiddeld. 1 op 6 jongeren zit zonder baan. Volgens de ILO is Europa hard getroffen door de economische crisis. Volgend jaar zomer wordt het leger van Afghanistan zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Op de NAVO-top in Chicago hebben wereldleiders dat vastgelegd in een overeenkomst. Een jaar later, in 2014, wordt de NAVO-missie beëindigd. President Obama benadrukte dat er ook na 2014 buitenlandse militairen in Afghanistan zullen zijn om de Afghanen te helpen.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 Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain I'll stick by you forever and don't do it in vain Stuck in talking about.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 If you ain't dirty, you, ain't here to party. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Let me. Oh, overdue. Give me some room. i coming. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweat until my clothes come off. It's exclusive speakers come on. still jumping six in the morning. Table dancing, glasses of fashion. No questions. Time for some action. giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh. like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your deepest. At the media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in oh, here.